Dik Hark met het NOS Journaal. VVD Tweede Kamerlid De Kamer. Ze wordt voorzitter-directeur van de werkgeversorganisatie FME-CWM. DSNJ zit sinds juni 2003 in de Kamer. Ze voert onder meer het woord over AOW en pensioenen. En ze is voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën. Eerder hield ze zich ook bezig met onderwijs en jeugdbeleid. Bij FME-CWM e, is ze als voorzitter de opvolster van haar partijgenoot Kamminga. FME-CWM e, is de werkgeversorganisatie in de technologische industrie. Op verschillende plaatsen in het land is het treinverkeer ontregeld. Tussen Weesp en Almere rijden geen treinen door blikseminslag. Rond Eindhoven rijden minder treinen door een seinstoring, mogelijk ook door blikseminslag. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden minder treinen door koperdiefstal. Bij Dunspeet zijn kabels gestolen over een stuk van 3 kilometer. De reparatie duurt nog zeker tot 3 uur vanmiddag. Ook Schiphol had last van het slechte weer. Een vliegtuig week uit naar het vliegveld van Maastricht. ABN AMRO schrapt de komende drie tot vier jaar 2350 arbeidsplaatsen, waarvan 1500 via gedwongen ontslag. De bank boekte een winst van bijna 1 miljard euro, ruim 600 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch moeten er mensen uit om, zoals de bank zegt, de efficiëntie te verbeteren. FNW Bondgenoot is geschokt door het aangekondigde ontslag. Griekenland heeft het buitenland om hulp gevraagd bij de bestrijding van bosbranden in het noordoosten van het land. Een gebied van ongeveer 2500 hectare in de buurt van de havenstad Alexandropoulos staat in brand. In die regio is de noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 300 brandweermannen en militairen zijn ingezet om de branden te bestrijden. Griekenland is het momenteel extreem droog en er staat een sterke wind. Daardoor zijn de branden moeilijk te bestrijden. Frankrijk en Spanje hebben inmiddels twee blusvliegtuigen gestuurd. Het weer in het oosten eerst nog droog, in het westen regen. Het wordt maximaal 27 graden. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over het land. Vanaf morgen wordt het koeler met maxima temperaturen rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer file.